In heel Frankrijk wordt tegen de pensioenplannen actie gevoerd. Zo staakt het personeel van 12 olieraffinaderijen en dreigen vrachtwagenchauffeurs het verkeer op belangrijke doorgaande routes stil te leggen. Het weer, eerst nog regen, maar vanuit het noordoosten wordt het geleidelijk droger.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 Wel hebben ze vaak problemen met hun ogen en gebit. Mijnwerkers worden de komende maanden goed in de gaten gehouden in verband met mogelijke psychische problemen. De Marokkaanse politie heeft een internationaal drugsnetwerk opgerold. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 34 mensen opgepakt, onder wie een Spaanse drugsbaron. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders bij de zaak betrokken. Het netwerk zou banden hebben met drugskartels in Zuid-Amerika en met de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. De drugs zouden onder meer naar Europa zijn doorgevoerd. De minister zegt dat de groep tussen maart en augustus zeker 600 kilogram cocaïne naar Marokko heeft gesmokkeld. In de gevangenis in Rotterdam is rond middernacht brand geweest. Het vuur woedde in een cel. De oorzaak is nog onbekend. Eén gevangene is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse brandweer kon de brand in de gevangenis de Schie snel blussen. Hoewel het een kleine brand was, rukte de brandweer met extra materieel uit. Dat is gebruikelijk bij een brand in de gevangenis, omdat gedetineerden niet zomaar weg kunnen komen. In Frankrijk is de oliepijpleiding naar de belangrijkste vliegvelden van Parijs afgesloten. Het bedrijf dat de pijpleiding exploiteert zegt dat het personeel actie voert tegen de plannen van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen. Van